Amerikaanse media schrijven dat door het ontslag zijn pensioen in gevaar komt. McCabe werkte 21 jaar bij de inlichtingendienst. Het ontslag volgt op een onderzoek van justitie naar het e-mailschandaal rond Hillary Clinton en de manier waarop de FBI daarmee omging. McCabe zou hierbij geen open kaart hebben gespeeld. McCabe zegt in een eerste reactie dat zijn ontslag deel uitmaakt van de oorlog die de regering Trump voert tegen de FBI. Twee dagen voor de fatale instorting van de brug in Miami... heeft de man die de leiding had over het project... een melding gemaakt dat er scheuren waren opgetreden. Amerikaanse media zeggen dat hij de voicemail had ingesproken... van de verantwoordelijke autoriteiten. De medewerker die het bericht had moeten afluisteren... was er een paar dagen niet... en hoorde het bericht pas een dag na het ongeluk... Bij de instorting van de voetgangersbrug kwamen zes mensen om het leven. Het bedrijf dat de brug bouwde zou ook van de scheur op de hoogte zijn geweest... maar zou die niet als gevaarlijk hebben aangemerkt. De videoscheidsrechter debuteert komende zomer op het WK voetbal in Rusland. Dat heeft de FIFA op een vergadering in Bogota besloten. Het besluit hing al een tijdje in de lucht... Met een videoscheidsrechter zou het aantal correcte beslissingen stijgen van 93 naar 99 procent. In Nederland heeft de KNVB de laatste seizoenen al getest met het technologische hulpmiddel... waarmee beslissingen op het veld teruggekeken kunnen worden op een scherm naast het veld. Het weer. In het midden en zuiden kan wat sneeuw of natte sneeuw vallen. Minima tussen min 1 en min 5 graden. Overdag veel bewolking met in het